Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Amsterdam krijgt een politieke discussie. De brug komt ten oosten van station Amsterdam Centraal. De gemeente wil met de fiets- en loopbrug de drukte op de ponten over het ei verminderen. Wanneer de bouw begint is nog niet duidelijk. Waarschijnlijk wordt het wel een hoge brug, zodat grote schepen er gewoon onderdoor kunnen varen. Forensisch experts in Spanje hebben de doodskist van Salvador Dali geopend. Ze proberen bruikbaar DNA-materiaal van zijn lichaam af te nemen voor een vaderschapstest. Een vrouw van 61, Pilar Abel, zegt dat Dali haar vader is. Haar moeder was werkster in een huis van de beroemde kunstenaar... en zou een geheime relatie met hem hebben gehad. Als de vrouw inderdaad een dochter is van Dali... heeft ze recht op een deel van de erfenis. O.J. Simpson komt vervroegd vrij. De voormalige Amerikaanse sportman en acteur zat een gevangenisstraf van 33 jaar uit vanwege een gewelddadige beroving. Hij mag na negen jaar de gevangenis in Nevada vervroegd verlaten vanwege goed gedrag. Simpson mocht vandaag zijn zaak bepleiten voor de raad die over zijn vervroegde vrijlating besliste. De nu 70-jarige voetbalster werd in 1995 vrijgesproken van de moord op zijn ex Nicole Brown en haar vriend. In 2008 kreeg hij 33 jaar cel voor de beroving van een handelaar die persoonlijke bezittingen van hem op de markt bracht. De Nederlandse voetbalvrouwen hebben ook de tweede wedstrijd op het EK gewonnen. Op het kasteel in Rotterdam versloeg Oranje Denemarken met 1-0. In de 20 minuut schoot Sherida Spitsen een penalty binnen. Nederland heeft nu zes punten uit twee wedstrijden.